De veiligheidsagenten waren in Colombia vanwege het bezoek van president Obama aan een topconferentie van Amerikaanse landen. Volgens de Secret Service gaat één medewerker met pensioen en stapt een ander zelf op. De derde man wordt voorgedragen voor ontslag. Het onderzoek naar de acht andere veiligheidsagenten loopt nog. Medewerkers van de dienst terugkeer en vertrek zeggen dat er van het terugsturen van vreemdelingen niet veel terecht komt. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur op basis van vertrouwelijke documenten. De problemen zouden komen door de amateuristische werkwijze van de afdeling die de tijdelijke reisdocumenten voor vreemdelingen regelt. Ook zou de werksfeer op deze afdeling zijn verziekt. Er zou sprake zijn van intimidatie, bedreigingen, machtsmisbruik en vriendjespolitiek. Duizenden landarbeiders in Honduras hebben land bezet vanwege ruzie met grootgrondbezitters en de overheid. Op diverse plaatsen in het land hebben de arbeiders grond bezet. In totaal zo'n 18.000 voetbalvelden groot. Volgens de activisten is de grond van de gemeenschap. Arme boeren zouden het recht hebben daar gewassen te verbouwen. Maar volgens de overheid zijn de bezettingen illegaal en gaat het wel om private grond. De activisten zijn ongewapend en hebben tot nu toe geen geweld gebruikt. Het conflict over de landbouwgrond in Honduras heeft de afgelopen jaren tot tientallen doden onder de landarbeiders geleid. Het weer, vannacht neemt de buiigheid af en de temperatuur daalt naar een graad of 6.